11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het UWV, e gemeenten en tientallen bedrijven zoals Albert Heijn en HEMA... gaan samenwerken om werkloze jongeren aan een baan te helpen. Op die manier moeten 23.000 jongeren met een uitkering aan de slag. Tot nu toe hielp het UWV e jongeren met een WW-uitkering alleen via de computer... maar vanaf nu worden er ook gesprekken voor ze georganiseerd. Het blijkt dat ze vaak niet weten hoe ze zichzelf moeten presenteren. De moeder van de dode baby die vorig jaar maart gevonden werd in Eindhoven... wordt niet langer verdacht van doodslag. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is niet duidelijk geworden... waardoor het meisje is overleden en dus ook niet of de moeder daar de hand in heeft gehad. De baby werd gevonden in het Eindhovense stadsdeel Strijp. Het meisje lag in een boodschappentas in een brandgang bedekt met een doek. De vrouw wordt nu alleen nog aangeklaagd voor een poging om het stoffelijk overschot te verbergen. Door een gesprongen waterleiding zijn vier van de vijf operatiekamers in het Amphia ziekenhuis in Oosterhout buiten gebruik. De operaties die voor vandaag stonden gepland gaan niet door. Het lek is inmiddels gevonden, maar de operatiekamers moeten worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. De overheid gaat meebetalen aan de aanschaf van twee Rembrandts door het Rijksmuseum. Het gaat om de portretten van Maarten Solmans en Opian Coppit uit 1634. Ze kosten samen 160 miljoen euro. Minister Bussemaker zegt dat de regering 80 miljoen euro wil betalen. De andere helft moet komen van sponsors. De schilderijen worden te koop aangeboden door de Franse familie Rothschild. De online app store van Apple is voor het eerst doelwit geworden van een grote aanval. Het internetbedrijf heeft inmiddels tientallen apps verwijderd die kwaadaardige software bij zich droegen. Uit onderzoek blijkt dat het in ieder geval gaat om de berichten-app WeChat, die in China erg populair is. Het weer, in het noorden veel wolken en nu en dan een bui. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon bij een graad of 18. Vanmiddag neemt overal de bewolking toe en in de loop van de avond gaat het regenen. Morgenochtend ook nog regen, later in de middag wordt het droger en klaart het iets op.